Je hoort mijn collega Roemer vanuit Brussel. Ja, het Openbaar Ministerie verdenkt ze van het maken van een plan... voor een aanslag op de officier van justitie van Brussel eh, of ze die aanslag ook echt wilde plegen, dat weet het OM nog niet. Maar we weten wel dat deze officier van justitie al hele lange tijd zwaar wordt bewaakt. Eh, vanwege dreigingen vanuit het drugsmilieu. De Belgische politie heeft vanochtend ook invallen gedaan op 18 plekken in Brussel en omgeving. Bij ProRail mag er dit jaar eigenlijk niets meer misgaan. Het aantal ernstige storingen op het spoor is namelijk opgelopen tot meer dan 520. En dat is het maximum dat de spoorbeheerder had afgesproken met de overheid. ProRail zegt dat het deels komt door dingen waar ze niets aan kunnen doen... zoals botsingen, vandalisme en koperdiefstal. Twee doden bij overstromingen in Italië. Door noodweer bij de grens met Slovenië was een modderstroom ontstaan. Een man van 32 en zijn 83-jarige buurvrouw die die probeerde te redden... werden meegesleurd en bedolven onder het puin. Er waren de afgelopen dagen meer overstromingen en aardverschuivingen in het gebied. Meerdere dorpen staan onder water en honderden mensen zijn geëvacueerd. En de stenen op de vismarkt in Groningen worden aangepast. Die keien zijn bol en de marktlui hebben daar al jaren last van, onder wie de visboer. De knieën en de heupen inderdaad, ik had al wat last van de lies. Kijk, wij hebben zelf de keuze Mark Markoopman hebben we met de beentjes op de steentjes blijven staan. En dat is eh, naar mijn idee nog steeds de beste verkoop. Ik wil jou recht in de ogen kijken. Maar ja, eh, voor de gezondheid van de koopman... daar is het inderdaad minder goed voor. Als proef hebben ze al een stukje afgevlakt op de plek van de visboer. En jij merkt het echt al? Ja, zeker. Je staat nu gewoon veel, vlakker, veel steviger. Nou, dat, is, dat werkt wel. wanneer de rest van de stenen afgevlakt gaan worden, is nog niet bekend. Het weer, veel buien bij 5 tot 8 graden. Vanavond droogt het even op, maar daarna zijn er weer buien. Morgen komen er in het oosten ook nog hagel of natte sneeuw bij. En het wordt een graad of 6. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een ongeluk vielen rijden op de N208 Sassenheim richting Velsen.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 I'm singing Wello from Wello. It's me and you. Oh, well. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. the nights are lonely. The nights are lonely. Since you've been gone away. So sad. Said I've been missing you, baby. What would you hit this time? Gonna speak your mind. I know somebody's lying. It's always something. Her auntie told your cousin. Then all your homies jumping. Now the whole say. Don't let it get in regretting what they heard. I can't give them no burn.